NOS nieuws van 7 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie onderzoekt zorgfraude op de KNO-afdeling van het UMC Utrecht. Dat meldt Sembla. Het tv-programma heeft bronnen binnen en buiten het ziekenhuis gesproken... die door justitie gehoord zijn over fraude met de administratie. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft het ziekenhuis al langer in het vizier. In april is de KNO-afdeling onder verscherpt toezicht geplaatst... nadat meerdere medische missers niet gemeld werden. En nu komt daar dus nog onderzoek van justitie bij naar zorgfraude. In Mali is een aanslag gepleegd op een VN-kamp. Daarbij is één vredesmilitair omgekomen en raakte er nog eens drie zwaar gewond. Het gaat om een kamp in de buurt van een ander kamp waar 400 Nederlandse militairen zitten. Waarschijnlijk zijn er geen Nederlanders omgekomen bij de aanslag. Alle parkeerboetes die Nederlanders krijgen in België worden vanaf vandaag daadwerkelijk geïnd. Dat komt door een nieuw boeteverdrag tussen Nederland en België. Justitie in het ene land mag vanaf nu de adresgegevens van de overtreder in het andere land opzoeken. Er was al een Europese richtlijn die bepaalde dat andere verkeersboetes, zoals voor te hard rijden, over de grens kunnen worden geïnd. En nu geldt dat dus ook voor parkeerboetes. De prijzen zijn in de afgelopen 20 jaar gemiddeld met 45 procent gestegen. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Maar niet alles is in prijs omhoog gegaan. Bijvoorbeeld Televisies, camera's en computers zijn juist een stuk goedkoper. En ook tweedehands auto's gingen fors in de prijs omlaag. Daarvoor betaal je nu een kwart minder dan in 1996. Diensten zijn juist wel veel duurder vanwege de gestegen loonkosten. Zo is een bezoekje aan een pretpark of restaurant 72% duurder geworden. En voor energie betaal je nu meer dan twee keer zoveel. En dan het weer nog. Het is bewolkt. In de middag neemt de kans op een stevige onweersbui toe. Met name in het zuiden en oosten van het land. En dat kan gepaard gaan met flinke windstoten en hagel. De temperatuur varieert van 17 graden aan zee tot 25 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. In de provincie Utrecht en in het westen van het land komen mistbanken voor. Er staan er files op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam bij Zoeterwoude.